Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. We hebben nog maar weinig vertrouwen in de politiek. Daar deed het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzoek naar. Bijna de helft van de ondervraagden vindt dat het in Nederland de verkeerde kant op gaat. Het is wel eerder zo laag geweest aan het eind van de economische crisis... aan het begin van de vluchtelingencrisis. Maar meestal als er een nieuw kabinet begint, dan, dan stijgt dat vertrouwen. En dat hebben we nu niet gezien. Eh, en er zijn ook verder geen redenen om te verwachten... dat het vertrouwen op korte termijn stijgt. Want iets anders waardoor het vaak eh, beter gaat... is als het economisch beter gaat, dan verbetert de hele stemming. Nou, dat ligt ook niet in het verschiet. Dus het is eigenlijk zo dat vertrouwen laag is en vermoedelijk ook wel laag zal blijven. Veel mensen vragen zich af of politici belangrijke problemen nog wel kunnen oplossen. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers en de stikstofcrisis. De Verenigde Naties zeggen dat China veel te ver gaat met de Oeigoeren in hun land. Dat is een minderheidsgroep in China. Volgens de VN-onderzoekers worden de Oeigoeren onderdrukt, vastgehouden en mishandeld. Dat gebeurt in strafkampen, vertelt onze correspondent. De VN roept op tot onmiddellijke vrijlating van alle onrechtmatig gedetineerden. Daar wil meer rapporteurs sturen. Tegelijkertijd, ja, China eh, heeft de deur niet opengezet voor wie dan ook die naar Xinjiang wil. Eh, ik denk niet dat er veel verandert. Tegelijkertijd voert dit de druk op China wel op, omdat dit meer landen, eh, meer bedrijven zal bewegen om China verder onder druk te zetten. China zegt dat er helemaal niks van waar is. In een woonwijk in Rotterdam is vannacht een explosief afgegaan bij een koffieshop. Buurden hoorden rond half drie een keiharde knal. Volgens de politie is niemand gewond geraakt. Wel is het pand flink beschadigd. Wie er achter de explosie zit is nog niet duidelijk. En een medewerker van een cryptobedrijf in Australië heeft een duur foutje gemaakt. Hij wilde 100 euro naar een klant overmaken, maar dat werd per ongeluk meer dan 10 miljoen. Die klant is sindsdien spoorloos. Het bedrijf heeft wel haar advocaat gecontact, maar die reageerde alleen met ontvangen bedankt. Het weer. Vandaag begint officieel de herfst, maar daar merken we niet zoveel van. Er is flink wat zon en de temperaturen zijn ook aangenaam. Het wordt 22 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapotte vrachtwagen op de A2 Utrecht-Amsterdam... rijdt het langzaam tussen Maas en Knoop het Holendrecht over 15 kilometer. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 10 kilometer file tussen Knopend De Hoek... en Knopend De Nieuwe Meer. Op de A10 Watergaasmeer De Nieuwe Meer bij Amsterdam Buitenveldert 5 kilometer file. Op de N201 Hilversum uit Hoorn staat bij Loenersloot nog altijd 3 kilometer. Op de N230 Maarsen-Utrecht tussen Maarse dorp en Utrecht-Overvecht 3 kilometer file.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 I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your <laughs> in that Benz cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady in the street, sneaky link. Gotta watch how you move, what you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you make. I could call you my baby boy. Baby. Could call me your baby girl. Baby. Tonight. tonight, I could be your sunshine. Chill with a player, but all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, maybe we could spend some time. Look, I need that real love talking Bobby Whitney. And I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky. Cause I gotta know you with me. Cause you get sticky. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city, just in case I see a dizzy. Not buy everything, picked an Alexander Wayne. She come from a broken home, now she got the finer thing. Sport peanut butter rain, 11 carrots on the rain. I spoil my, you said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store, with your Louis fur, calling with your girls. Honey blonde hair, thick thighs, nice hazel eyes. Bad got Italian stitches, you know how to pick. So I hopped out the coupe and I hopped in pursuit. Like it's Big Poppy Lobster, Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster. You don't got no ring, that's a sign. Baby, swing your arm. Sunshine, yeah. I could call you my baby boy. Uh -huh. You could call me your baby girl. Maybe we could link tonight. flair. But all you gotta do is keep it real with a plan.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 Sinking in the sofa wall, they all betray each other. What's the point of anything? All of my friends are missing again. That's what happens when you fall. that's what happens when you fall je l'appelle Venise. Vous me voyez, maille oreiller, la voix soumise en gondolier.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 And we different things We were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite songs, sipping whiskey out the bottle, not thinking tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long, singing Sweet Home Alabama all summer long, singing Sweet Home Alabama all summer long.